Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Bahrein op 1 juni de noodtoestand opgeheven. Koning Al-Khalifa vindt de maatregel niet meer nodig, nu de rust in de golfstaat is teruggekeerd. Hij kondigde half maart de noodtoestand af na weken van protest voor politieke hervormingen. Tijdens die betogingen kwamen 30 mensen om het leven. De oppositie heeft nog niet op het besluit gereageerd, maar de organisatie van de Formule 1 races in Bahrein wel. Die vindt dat de Grand Prix nu zo snel mogelijk alsnog moet worden verreden. In Bahrein zou half maart de eerste race van dit Formule 1 seizoen zijn, maar die werd toen vanwege de onrust in het land afgelast. Een nieuwe datum voor de race is nog niet genoemd. Sebastian Vettel heeft de grote prijs van Turkije voor Formule 1-coureurs gewonnen. De Duitser was van kop vertrokken en stond die positie niet meer af. De Red Bull-coureur gaat ook in de stad om de wereldbeker naar vier races aan de leiding. Op het circuit van Istanbul was de tweede plaats voor de Australiër Mark Webber, ook in een Red Bull. De Spaanse Ferrari-rijder Fernando Alonso eindigde als derde. De Britse regering heeft Schotland toestemming gegeven voor een referendum over onafhankelijkheid. De volksraadpleging wordt waarschijnlijk binnen vijf jaar gehouden. De Scottish National Party haalde deze week de absolute meerderheid in het parlement van Schotland. Daardoor kan er nu een referendum komen waarvoor de partij al jaren pleit. Ook de Schotse Groenen wonnen veel zetels en ook die partij is voor onafhankelijkheid. Schotland maakt sinds 1707 deel uit van het Verenigd Koninkrijk. Het is ongeveer twee keer zo groot als Nederland en heeft ruim 5 miljoen inwoners. Het weer. In de loop van de middag en vanavond kans op een regen- of onweersbui. Morgen in het westen mogelijk een bui. Maxima tussen 20 en 25 graden. Dit was het NOS Show. Dit door is en Woerden 2. landswaan van de A12 VB. Op de A4 van Arnhem naar Utrecht van Amsterdam naar Den Haag. Maag staat file bij Hoge Maden 3, 2 kilometer, 2 kilometer, meter A12. En dat komt van Den Haag door een ongeluk naar Utrecht.